Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De brand op het vrachtschip Fremantle Highway is uit, zegt Rijkswaterstaat. Het schip vloog vorige week in de fik. Aan boord zijn honderden elektrische auto's. Dat het vuur nu uit is, wil niet zeggen dat het uit blijft. De accu van een elektrische auto kan zo weer in brand vliegen, zegt deze berger. In sommige gevallen eh, gebeurt het ook wel eens dat de auto bijvoorbeeld twee weken eh, nou ja, in de waterdompelbak gelegen heeft eh, en dat we hem eruit halen en dat die gewoon weer tot ontbranding komt. Het schip ligt er volgens Rijkswaterstaat stabiel bij. Sinds gisteren ligt het op een veiligere plek ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog. De politie is een zoekactie gestart naar de daders die een vuurwerkbom bij een huis in Breda neer hebben gelegd. In dat huis sliep een gezin met vier kinderen toen het vanochtend vroeg ontplofte. De ruiten van de voordeur knalden eruit, vertelde deze buurman. Er was één grote rookwolk en eh, we zag echt helemaal niks. En eh, er was een knal en gelijk ook weer knallen ze een beetje naknetteren. Degene die het gedaan heeft, ja, zagen wegrennen. En die heeft zijn capuchon verloren. En die heeft de politie zeg maar, in veiligheid gesteld. Het, het is even schrikken. Ook een ander huis raakte beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt. Op het WK voetbal heeft ook Sarina Wiegman zich met Engeland geplaatst voor de achtste finales. Het was een makkie, tegen China werd het 6-1. Volgens deze verslaggever van Sky News was Engeland in topvorm. They were dominant, they were dynamic. We had heard over the last few days from the England coach Sarina Wiegman. She had wanted to see ruthless play on the field and that is what England delivered tonight against China 6-1. Engeland speelt maandag tegen Nigeria. En ook Nederland plaatste zich vanochtend voor de volgende ronde... door een 7-0 overwinning op Vietnam. Het weer, nu nog af en toe een bui, maar de zon breekt steeds vaker door en later wordt het droog. Het is maximaal 21 graden. Morgen begint de dag met regen, later zon en onweer en dan is het een graad of 22.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 In een woning in Amsterdam zijn vanochtend twee mannen neergestoken. Eén van hen is overleden en de andere zwaar gewond. Er is één verdachte opgepakt en de politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde. Na Nederland is ook Engeland door naar de achtste finale op het WK voetbal voor vrouwen. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won met overmacht van China. Het werd 6-1. Denemarken werd tweede in dezelfde groep en is dus ook door. Het weer nog, een mix van zon, stapelwolken en lokaal nog een bui. Het wordt een graad of 20.